een Klomp met het NOS-journaal. Rond deze tijd Nero de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Zo'n 10.000 sporters doen eraan mee uit 207 verschillende landen. In totaal doen er 242 Nederlandse sporters mee. Die zijn niet allemaal bij de openingsceremonie. Dat komt doordat sporters die dit weekend al in actie komen rust willen nemen. De anderen komen pas later naar Rio. Zo'n 80 mensen van het Nederlandse team lopen straks mee als delegaties van alle landen worden gepresenteerd. Bij het Nederlandse team loopt ruiter Jeroen Dubbeldam voorop met de Nederlandse vlag. Een Griekse zwemster is na een positieve dopingtest uit het Olympisch dorp gezet en naar huis gestuurd. Het Griekse Olympisch Comité wil niet zeggen wie het is. De zwemster is de derde sporter die nog voor het begin van de Spelen door de eigen nationale bond is geschorst. Een gewichtheffer uit Cyprus en een bokser uit Ierland zijn vrijdag ook geschorst na een positieve dopingtest. Er is geen enkele concrete dreiging voor de Gay Pride, zegt burgemeester Van der Laan aan de vooravond van de botenparade in Amsterdam. Tijdens die parade zijn wel meer politieagenten en handhavers op straat. En ook zijn stukken gracht vrijgemaakt, zodat hulpdiensten overal snel bij kunnen. Van der Laan hoopt dat mensen zich niet laten afschrikken door de aanslagen in België, Frankrijk en Duitsland. We laten ons niet terroriseren, zegt hij. Op het Canarische eiland La Palma zijn 2500 mensen geëvacueerd vanwege een grote bosbrand. Bij het bestrijden van de Vlammenzee is iemand van de natuurbescherming om het leven gekomen. Door de harde wind verspreidt het vuur zich nog steeds. 2000 hectare bos is in vlammen opgegaan. De politie heeft een Duitser van 27 opgepakt. Die heeft bekend dat hij een wc-papiertje heeft aangestoken, waarna het vuur zich snel verspreidde. Het weer, is helder vannacht, alleen in het noorden wat meer bewolking. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen overdag eerst vrij veel bewolking en in het noordoosten valt verspreid een bui. Later blijft het overal droog en schijnt de zon vaker. Tot de graad of 22. Dit was het NOS Short.